Ze houden een overwinningsmars om te vieren dat president Mubarak een week geleden werd verdreven. Het leger heeft de toegang naar het plein beveiligd, maar laat iedereen door. Aanhangers van de verdreven president demonstreren in een ander deel van de stad. In andere delen van de Arabische wereld gaan de protesten door. In Bahrein werd tijdens de begrafenis van vier slachtoffers van de protesten massaal geprotesteerd. Ook in Libië worden nieuwe demonstraties verwacht. Politieagenten moeten tijdens hun dienst anderhalf uur langer op straat zijn. Staat in een plan dat minister en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Veel bureauwerk moet worden overgenomen door administratieve ondersteuners. Verder wordt van ruim 100 regels en aanwijzingen bij de politie bekeken of ze kunnen worden geschrapt of versimpeld. De Nederlandse ambassadeur in Iran komt dit weekend terug naar Teheran. Minister Rosenthal had de ambassadeur naar Den Haag gehaald om te overleggen over de gang van zaken rond de dood van de Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bahrami. Volgens Rosenthal is het nu weer tijd dat de ambassadeur terugkeert op zijn post. Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De ontploffing gebeurde bij een politiepost in de plaats Kost. De agenten op de post zagen een auto komen aanrijden en vermoeden al dat de bestuurder een zelfmoordenaar was. Ze begonnen te schieten, maar konden niet voorkomen dat de autobom ontplofte. De Duitse minister Karl Theodor Guttenberg heeft excuses aangeboden voor het plegen van plagiaat. De minister van Defensie blijft wel aan, maar zal zijn dokterstitel niet voeren tijdens de onderzoek.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 Dit keer om te vieren dat president Mubarak een week geleden vertrok. Aanhangers van Mubarak demonstreren in een ander deel van de stad. Elders in de Arabische wereld gaan protesten tegen de machthebbers door, zoals in Bahrein, Libië en Jemen.